ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Tata Steel in IJmuiden kan hulp krijgen van de overheid om het bedrijf te verduurzamen. Maar dan moet de staalfabriek de komende jaren wel meer doen tegen overlast en gezondheidsschade voor omwonenden. Het gaat om een miljardeninvestering, maar volgens verslaggever Michiel Breedveld heeft het kabinet geen andere keus. Niets doen, dus Tata eh, langzaam laten afsterven, geen geld erin investeren... waardoor het gedwongen op een gegeven moment dicht moet... of misschien zelfs bewust opsluiting van Tata aansturen... kost ook heel veel geld. Want dan zou de Nederlandse staat op moeten draaien... voor de saneringskosten voor de grond. Daar zijn geen afspraken over gemaakt. Dus Tata zou de deuren kunnen sluiten... en dan blijft het kabinet zitten met die vervuilde grond. En dat zou ook zomaar 10 miljard of meer kunnen kosten. Tata Steel maakt nu nog staal van ijzererts en steenkool. Het bedrijf wil in 2030 voor de helft overgaan op gas en later op waterstof. De Britse koningin Camilla heeft voor het eerst haar man Charles vervangen. Ze vertegenwoordigde hem bij de traditionele kerkdienst voor Witte Donderdag. Normaal is de koning daar als hoofd van de kerk zelf bij, maar dat kon nu niet omdat hij wordt behandeld voor kanker. Jongeren die het slachtoffer zijn geworden van geweld... tijdens hun verblijf in een gesloten jeugdzorginstelling... krijgen nog geen sorry te horen van het kabinet. Sommige partijen in de Tweede Kamer willen dat. Maar demissionair staatssecretaris Maarten van Ooyen wil eerst dat er een onafhankelijk onderzoek komt... naar de misstanden, zei hij tijdens een debat. En teksten van liedjes zijn de afgelopen 50 jaar simpeler geworden. Dat zeggen Oostenrijkse onderzoekers die meer dan 350.000 nummers uit allerlei genres hebben geanalyseerd. Deze literatuurwetenschapper legt uit waarom hij denkt dat de tekst minder belangrijk wordt. Ritme, performance, stemgeluid, melodie, noem maar op. En ik denk dat vooral het visuele aspect ehm, de laatste jaren, de laatste decennia, je zou kunnen zeggen heel breed vanaf eh, MTV, ehm, belangrijker en belangrijker geworden is. En dat zie je natuurlijk ook in een liedjeswedstrijd als het eh, Eurovisie Songfestival. De Oostenrijkse onderzoekers zien ook dat teksten emotioneler en persoonlijker worden. Dan nog het weer. Wat regen in Overijssel, Friesland en de Noordoostpolder. Verder droog en rond de 12 graden. Morgen regen in de ochtend, maar verder grotendeels droog. En dan 12 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan nog files op de ring van Amsterdam. De A10 Zuid richting Den Haag voor knopen te meer 10 minuten vertraging. Op de A10 West richting Den Haag bij de Koentunnel 20 minuten oponthoud.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 Want we zijn nu op allerlei kanalen wel te vinden. Want we zijn op tv, we zijn op YouTube. kortom, je kunt ons niet missen. En ehm, de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf van deze maand... ja, daarin pakken we natuurlijk de releases van eh, de afgelopen maand. En natuurlijk ook een paar eh, dingen erbij die ehm, een beetje hun licht vooruit werpen. Bijvoorbeeld, Loop heeft ook weer een eh, nieuwe single uitgebracht. Vorige week schijnbaar. was niet 1, 2, 3 geïnformeerd. Maar ik zag hem voorbij komen en ik deel hem gelijk met een radiocollega... die één keer in de maand aanschuift... Uh, bij de vrienden van de Volendamse Omroep. Volendam en Edam, moet ik netjes zeggen. Eh, bij Roy Door één heerschap genaamd Kees Meijs. En eh, wij delen meteen altijd een beetje muziek als het iets eh, met loop betreft. En wat denk je, afgelopen maandag zat hij er meteen in. En nu zitten zowel Jack als ik ook een beetje misbruik te maken van een app... waar we alle <laughs> twee in zitten van... Nou, is er nog iemand die toevallig ook zit te luisteren vanavond? want ja, Jacob D. Edward is vanavond te gast en eh, ja, dat is eigenlijk een beetje een traditie sinds 2020, hè? Eh, want, eh, ja, 2020 dat, alweer. Ja, 2020. Het had op een gegeven moment te maken bij de start van NH-pop, kan ik me herinneren. Vlak voordat de pandemie en de boel dicht gingen in Nederland... En eh, dat was ergens in februari, kan ik me nog herinneren. Want, ik ben er ook nog tijdens de pandemie geweest. Eh, nou, even de vlak voor, voordat eh, de boel op slot ging, ben je nog geweest. en geloof één of twee weken later konden we gewoon het licht uitdoen. Want toen mochten we niks meer in dit hele gekke land. En toen zat jij daar nog in, kan ik me herinneren. Dus dat, ja. dat is van 2020, dus zover gaat het terug. En iedereen zat... Wie is toch die Jacob die Edward? Nou, stel jezelf dan nog maar even voor voor de mensen die het nog niet weten. Maar goed, vertel. Ja, wat kan ik zeggen? ik, eh, ik ben tegenwoordig eh, een beetje... Met het nieuwe album ben ik met van alle genres die je kan verzinnen kan ik, eh, ben ik bezig. Maar ik ben begonnen als een folkmuzikant. Ja. Ik heb de naam aangenomen van mijn opa, die heel vroeg is overleden. Ja. Elvis fan. dat is de Edward, van Engels zingen van Evert. Ja. Ehm, ik zit bij eh, King Ford Records van eh, Frank Bond, die hier ook niet onbekend is. Die is zeker niet hier onbekend, nee. Eh, hij heeft mij onder zijn, zijn hoede genomen. Ik ga vandaag ook een liedje over hem zingen. Mm Die heet Il Miglior Fabro, de, grotere, de betere maker. Ja. Hoe ehm, T.S. Eliot ooit Ezra Pound noemde ja. in het begin van The Wasteland. Ja. mijn, mijn, mijn persoonlijke mentor noem ik hem altijd. Is dat zo? En eh, hoe reageert Frank dan altijd? Als jij dat zegt, wordt hij dan... Eh, eh, ja, schiet hij dan in een soort bescheidenheidsmodus? Ja, sowieso. <laughs> Dan wordt hij nogal schuchter, zeg maar. Ja, dan, wordt hij schuchter. Een de te, te hem een klein beetje. Dus ik weet dat hij dan op een gegeven moment zegt... ja, we worden, het, is, het is allemaal wel goed met je, maar... <laughs> maak het nou maar niet te groot dan het is in, in dat Frank, Frank is ontzettend bescheiden. Maar, ja, ja, dat hoeft hij van mij helemaal niet te zijn. Nee. Eh, maar dat dus. En eh, ja, daar heb jij dus al één EP vorig jaar uitgebracht. Ja, Dat was begin eh, maart van 2023 tijdens een zeer leuke zondagmiddag. Het was eigenlijk een haast een matinee, want ja, was geloof ik ergens om een uur of half vier begonnen. Eh, Inderdaad, op een, eh, op een zondagmiddag. Mooi. Was ook nog mooi weer, kan ik me herinneren. Inderdaad, ja. de tent zat vol. Ik dacht, eh, laat ik het mooi op een brakke zondag doen. Dat <laughs> een brakke zondag. Dat is, dat is ideaal voor mijn muziek. Ja, en twaalf dagen later hadden we St. Patrick's Day. En toen kon bijna niemand zich meer herinneren omdat het St. Patrick's Day was geweest. Dus, Inderdaad. ja. Maar goed, dat heb je vorig jaar gedaan. Ehm, over, die, over dat DEP e Hyacinth en met eh, dat was een van de singles. Eh, de EP zelf die eh, heette Threshold. Oh ja! Is dus de drempel. <laughs> Daarom heb ik het album ook, wat ik nu uitgegeven aan het einde van het jaar, is, nu de planning. Heb ik het helemaal verkeerd in, in het bericht? Uh, ah, dat kan gebeuren. Ik bedoel, je hebt mijn naam in ieder geval wel goed gespeeld. Ja, dat, dus, dat, is, één ding wat zeker. Maar dat, de EP, je, hebt helemaal, je hebt helemaal gelijk. Het heet Threshold. Heet het. trouwens wel een heel mooi gekozen titel voor een EP. Hè? Het is op de drempel van iets... Op de drempel van een album dat Borderline heet. Waar je nog dichter bij de... <laughs> Borderline. Waar je nog dichter bij die drempel zit. Ja, eh, ja, En over het einde van de cliff kijkt. Ja, eh, ja. Zegt dat ook, eh, Borderline, zegt dat ook iets over jouzelf? Want eh, je, hebt wel eens, je bent best wel open geweest eh, in dat, eh, dat opzicht. Hè? ja, ik heb de hele DSM-cyclus, dat heb ik. Inderdaad, ik heb de hele bingo-kaart vol. <laughs> de ehm. hele bingo-kaart vol. <laughs> ja. de, de DSM, dat, ik hoef geen memoires meer te schrijven, want die staan allemaal in de DSM. Dus, Ik heb het album... Het is, niet een DNA, mensen, maar gewoon een DSM. dat, is, <laughs> dat is Jacob die Edward in een, in een notendop. De DSM 6 die gaat over mij. Dus ja. dus, maar ehm, dat, eh, dat album ehm, gaat eigenlijk over mentale problemen. En is een discussie ook van eh, muzikale persona. En van hoe het is om een muzikant te zijn. En ehm, ik het probeert alle verschillende emoties en labiliteiten... die bij het uh, persoonlijkheidsproblematiek van borderline aan bod komen... probeer ik op een creatieve manier te uiten. Ja, vorige week hebben wij hier iemand gehad... die heeft dat ook gehad. Of nou ja, die heeft dat, dat predicaat gekregen, Borderline. En dan hebben we het over Catarina Rodriguez, die was er vorige week. Ja. En ehm, er is ook, eh, maar eh, dan ga ik het uh, weer overdoen. En dat doe ik niet, want ik heb vorige week dat nummer van Fabiana Dammers laten horen. All These Feelings. Ja. Dat heeft ze geschreven voor de stichting Borderline. Nou, dan is het cirkeltje aardig rond, dacht ik zo. Hè? Want eh, muzikanten die, eh, die, dat eh, krijgen of wat dan ook, de, de, de stempel. Daar wordt dan van gezegd, nou geef het maar op. Maar Catherine Rodriguez en jij zijn bewijs dat het dus niet zo is. Ja, ik probeer met dit album eigenlijk iets te zeggen over de zogenoemde positieve disintegratie van trauma. Ah, van, ja, ja. Dus het, het is natuurlijk een gigantisch stigma op. En het enige wat je tegen een stigma kan doen is als je erover begint te praten. En, ja. Dat, je er, eh, dat je erover deelt. Ja. Dat is wat ik bedoel met dit album. Ja, doe je dat dan ook door middel van het maken van muziek? Ehm, eh, het maken van muziek is voor mij eh, een manier om mijn emoties een plekje te geven. En ook heftige emoties die bij mij naar boven komen, om die, uh, die te verwerken. En om die een beetje het lichaam uit te laten. Ja. kun je dan zeggen, want dat doen we altijd met een mooi woord... werkt het helend, therapeutisch, noem maar op? Cathartisch cathartisch. In de woorden van Aristoteles. <clears throat> Dan moet je mij dat nog even uitleggen, want ik ben eh, redelijk wel filosofisch onderlegd, maar het is eh, uit het Grieks. Catharsis. Catharsis eh, is, is de, de staat die Aristoteles beschrijft bij het zien van problemen die... als je naar het theater gaat bijvoorbeeld, die zien een tragedie. Aha, hij ja? zou dat beschrijven als cathartisch. Dus dat je problemen kan zien die zeg maar, groter zijn dan die eh, van je eigen leven. En dan, je kunt daar helemaal in zwelgen, zeg maar. En dan voelt je eigen leed voelt wat minder. Eh. Oh, oké, oké. Ehm, dat, kan ik bij mijn eigen muziek kan ik dat dus ook. Eh. Oké, dus het doorzien van de tragedie en de problemen erbij. Inderdaad. Dus dat, voelt het allemaal minder, minder groot, zeg maar. Ah, oké, ja, dat is wel een prettige bijkomstigheid als je dat een, als je dat op die manier ja, een plek zou kunnen geven. In dat, ja, eh, ik ben heel emotioneel, statisch geladen. En eh, door het eh, maken van muziek en kunst en dichtwerk, en door het schilderen, dan kan ik ja. Kan ik daar wat mee? Kan ja, want ik, dat, kan want, ik ontladen, zeg maar. Ja, ja want ook op bijvoorbeeld Threshold staat een spoken woord op. Ja. Ja. ja, American Spirits. Ja, dat is één. Maar je hebt het trouwens bij de Piers op die 5 maart 2023 heb je ook iets bedacht iets met een bushockey, kan ik me nog herinneren. Ja, <laughs> inderdaad. dat was ook nog zoiets. Vond ik ook wel geestig hoe, hoe je dat beschreven had. Dus... Ik ben een eh, bushokje eh, met een asbaktegel. <laughs> ja, zoiets was dat. Ja, ja, eh, dat, dat, dat, dat, was ook een beetje... een rookvrij bushokje met een asbaktegel. Ja, ja, ja, ja, ja. <laughs> Dus dat, dat, was hem een beetje. goed, we gaan zo dadelijk natuurlijk wat van je horen. Maar we draaien nog één nummer. Dat moet jou wat zeggen, want het zijn dorpsgenoten van jou uit Volendam. Lorem Ipsum? Nee, die oh. niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar ze hebben vorig jaar wel een EP uitgebracht. Oh. Wel eens eh, gehoord van Niels Buis en consorten? Absoluut. Saai Hollywood? Ja, zeker. Ja, nou, dan, eh, dan eh, gaan we de belken hier nog eens een keer er eventjes tussendoor Jasper. Hier zijn ze. Het trieste nieuws is dat die band gewoon niet meer eh, bestaat. Eh, nou, dat, eh, dat weten we dan ook weer. Saai Hollywood was dit met de Balcony. Dus het enige wat ze hebben gemaakt is deze EP. Dat wordt dus een collectors item voor de mensen die denken van... Goed bandje, maar ja, dit is, is dus een bandje wat alweer niet meer bestaat. maar goed, er zitten tal van andere bands in Volendam die nog wel bestaan. En uh, een van die gaan we straks horen. En sterker nog, die gaan een eh, release show doen op 4 mei. En op 20 april staan ze nog stiekem ergens in het eh, voorprogramma bij La Promenade Violence. Namelijk in het eh, slachthuis in Haarlem. Ehm, inmiddels zit hij klaar. Onze Jacob D. Edward. Die zo'n beetje eigenlijk elk jaar hier rond deze tijd terugkomt. de ander is de heer P.J. een Bond. Die komt dan meestal in het najaar. Maar zover is het nog lang niet. Want dan is de zomer alweer voorbij. En laten we nou eerst die zomer laten beginnen. Want eh, daar eh, zit iedereen dan een beetje op te wachten. Het voorjaar is er al een beetje. Ehm, en of dat voor dit nummer meteen geldt. Dat het een, eh, een voorjaarsnummer is. Nou, ja. dit is een najaarsnummer. Het is een najaarsnummer. Dus <laughs> hij, heeft het hij, hij, heeft het gemaakt in het voorjaar. En het hoort in, in het najaar. Dus ik neem aan dat je hem ook in het najaar gaat uitbrengen, denk ik. Ja, ja het gaat over... De, de werken van Gerard Reven, mijn favoriete ah, Nederlandse ah, kijk, Ja, ja dat, dat, heb je wel eens eerder eh, gezegd. Eh, en het nummer, dat is nog niet eerder eh, te horen geweest. Vanavond ga je hem voor het eerst horen. Nu hier in 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Oftewel bij Alternative FM. En dat nummer dat heet En route to the end. One day I'll manifest a miracle. On the day I meet my Maker. He'll map out all magnificence in the cosmos for me. So my eyes will know what to look for on route to the end. On route to the end. Star signs grow and start to show wrinkles of time and space. If you look up there long enough, you'll see them all falling. The stars don't guide my way, I do it myself. He'll simply act as my streetlights en route to the end. En route to the end. Friends and loved ones are slipping to oblivion. The names and dates and quotes on their tombstones are growing weathered almost faded. Their circles are joining them in nourishing new life around them in the earth. I hope we'll see a lot of each other en route to the end. En route to the end. Bury me with my accomplishments, however big or small. I must have enough food for thought to keep me satiated. Enough challenges I faced and ideas that I saw through that I can reminisce about en route to the end. En route to the end. En route. to the end. Dank u wel. Alsof Gerard Reven gewoon weer helemaal een beetje terug aan het komen is. Eh, zo lijkt het wel een beetje op. Eh, het is een heel stemmig nummer en, eh, inderdaad... Het najaar proef je wel duidelijk in dit nummer terug. Dus ik ben ook benieuwd als die single een beetje in de volle eh, sterkte gaat eh, klinken. Want hier is die heel erg akoestisch en klein. Maar goed, dat eh, mag de pret niet drukken. Dit nummer kent de, de, de meeste mensen, moet dit wel kennen. Want het staat ook op de EP. En dan heet het niet Higher in Methiola, want dat is een track van de EP. De EP heet Threshold en daar staat dit nummer ook op. La Belle Dame. Russian carpet And Ray Davies howled from three miles across the room And time took refuge in a yogurt bowl And the hyacinths were standing in the moonlight Gloom Too many cracks have caused a breach. So now the light escapes me. But you've got those makeshift window shaders. So yours is wild hid in our colors. They were just too harsh to miss too harsh to miss. It was there between the lines in the gaslight in your stained glass eyes. Yes, in the songs I wrote between your thighs. In the songs I wrote between your thighs Hoping to sing something you remember me by You remember me by I've seen a true love lies in the eyes of the beholder than the scene of the neighbor's dynam breaks. the showered kisses pressed on every stretch of body. Spotted when you spy them at night through the window pane. was hem eh, even voor eh, dit moment. Eh, we gaan natuurlijk ook nog even met hem praten. Nou heeft de heer Bond, waar we het net over hadden... ook nog een muzikale broer die onder meer met On Her Majesty actief is. dat zegt jou ook wat, hè? Absoluut. Ik ja. heb ze live gezien ook. ja. Geweldige band. Het, is, een, is het nou een tribute band? Nee, toch? Wel. Een tribute band zou ik het niet noemen. Nee. Ehm, maar ze spelen wel veel werk van van andere artiesten. Ja, precies. Ik eh, wou het net zeggen. Ehm, maar natuurlijk is hij zelf ook eh, muzikaal actief, deze PJM-bond. E Absoluut. Hij heeft net zijn eh, zijn nieuwe album over kort verhalen van Ernest Hemingway. Ja, nou, dat, dat is het waar ik het ook net wilde over hebben. Er zit een nummer wat, wat er een beetje tussenuit springt. En dat is dit verder nummer. En dat nummer dat heet My Old Man. what might have been feels just like a new day. Air is crisp and cold, and I will. Howling was dit. Eh, dat komt eh, van het album Accidental Pictures. Trouwens, eh, we hebben hem ooit ook hier gehad. In, volgens mij in oktober van het afgelopen jaar. En uh, nee, november zelfs. in oktober was hij ook nog te zien tijdens een hele mooie sessie in onze protestantse kerk. Daar heeft hij ook nog een optreden gedaan. Ehm, samen met, dan ben ik weer, volgens mij was het Michiel en dan ben ik zijn achternaam kwijt. Maar dat was een eh, blazer eh, die hij bij zich had. En dat klonk heel erg mooi, moet ik eh, zeggen. Dus we gaan weer over naar de andere kant. Want daar zit hij inmiddels alweer klaar. En dat is Jacob de Edward. Want die is vandaag centraal wat betreft de werken die hij al heeft gemaakt. En die nog misschien nog uit gaan komen. Want dit nummer is weer nergens te vinden. Volgens mij heb je hem wel eens al eerder hier gespeeld. Dat dan weer wel. Maar goed, uh, eh, ja, er zijn... nu wat beter in. Hè? Ja, oké. Eh, maar goed, eh, Il Miglior Fabro, zo heet hij. Ja. Ja. Maar dan is de vraag, is hij ook in het Italiaans? Nee, helaas niet. <laughs> Kijk, dat is nou weer een beetje jammer. Maar goed, uh, daar... Mijn voorliefde van Fellini is niet genoeg om uh, een Italiaanse tekst te Nou, dat maakt niet uit. We hebben, eh, nadat, nadat jij dit, dit blokje hebt gehad... er staat er wel iets, iets Italiaans klaar. Dus, dat, dus dat, dat, dat, laat ik dan even horen hoe, hoe dat dan... met een Italiaanse versie van een Engelstalig nummer is afgeleid. Ehm, maar eerst dus... Il Miglior Fabro van Jacob D. Edward. My whole history in local newspaper clippings in a basket with the magazines. My report cards could never have foreseen I'd be a singer. My Virgil's with me every step of the way. He reassures me when King Minos, the infernal judge, was standing in the crowd and watches me repent for my sins through song. But I will not lament the death of rock and roll. I will not lay roses on Bob Dylan's grave. But with his better maker beside me, I'll pledge allegiance to folk song. harpies will screech from across the street. Reassurance seeking sinners, they will clod my feet. Provoked by opinions I made public on their television screen. But I will not lament the death of rock and roll. I will not lay roses on Bob Dylan's grave. But with this better maker beside me, I'll pledge allegiance to the folk song. My whole history in local newspaper clippings, in a basket with the magazines. My report cards could never have foreseen I'd be a sinner dat was dus Il Miglior Vabro van Jacob D. Edward. Eh, de volgende is ook nergens te vinden. Maar ook eh, daar eh, is het een beetje slijpen totdat het een mooi diamantje is geworden. Want zoiets is het. Eigenlijk is dit een beetje ook een soort vooruitlopen op iets... wat morgen bij jullie in de Pius weer plaatsvindt. Dat is één keer in de vier weken, altijd de laatste vrijdag van de maand in de Pius, de Pius Songwriters Guild. Dat is altijd zo. Eh, en daar komen songwriters bij elkaar om natuurlijk het een en ander van elkaar te horen. En feedback, ik vind dat dat is een mooi woord. En eh, sommigen zeggen ook een jeukwoord, uh, om dat te ontvangen van wat er allemaal beter kan aan een liedje. Dus dat is een beetje ook de strekking van het verhaal, toch? Beetje, Ja, het is vooral voor de meer ervaren spelers is het vaak een soort echt nieuwe liedjes spelen die vers zijn, try-out. Ehm, een veilige ruimte geven voor nieuwe muzikanten om eh, zeg maar hun ehm, nieuwe muziek een beetje te veredelen, te destilleren. En eh, veel bier drinken en praten over het vak. <laughs> Ja, <laughs> daar, komt het dan eh, wel in feite eigenlijk op neer. Eh, volgens mij ook weer in de zaal achter, de, ja, eigenlijk, achter de podiumzaal eigenlijk. het clubgedeelte. van, de PX. De PX. Daar, ik ben er één keer geweest. Dus het is zeer aan te raden om daar eens een keer gewoon toe te gaan. Wat, wat dat gaat. Want er wordt serieus muziek gemaakt daar. Um, goed, Medusa, want daar eh, gaan we het over hebben. Want dat is het eh, volgende liedje wat nu gespeeld gaat worden door Jacob D. Edward. Love yourself or lose yourself, she said. Staring with those eyes could make a sailor drown. Probably some aphorism she read inside some cliched little book. She's right, I'm putting myself down. There are some things that need some changing. I need your help along the way. I still turn my blindness eye when I see that last glass was too many. Still get high just to pretend that I can smile. And I do believe I love her still. She's been more than just a friend for the longest fucking while. are some things that need some changing. Let me tell you, there are some things that need some changing. There are some things that need some changing. I need your help along the way. Your help along the way. I still turn me to solid stone Cause she's Medusa with no serpent crown. She's a siren that refuses to seduce She will always be my fantasy My gateway from the solid ground From the solid ground There are some things that need some changing. Let me tell you, there are some things that need some changing. There are some things that need some changing. I need your help along the way. I need your help along the way. Medusa was dit. Eh, mensen gaan eh, zo dadelijk eh, natuurlijk nog even wat bijpraten over dit alles. Maar ik, zoals gezegd, iets beloven en dan moet je het ook doen. vorige week zat ze al in de uitzending, maar toen had het te maken met het liedje over de stichting Borderline die ze daar geschreven heeft. En dit is de Italiaanse versie van Blinded. ik heb het over Fabiana Dammers en La Siuma Illusa. promessa Shami Ilusa. En uh, de Engelstalige versie heet Blinded. En het is van het eh, album The Girl You Love van Fabiana Dammers. is ook alweer van eh, 12 jaar geleden inmiddels alweer. Dus ja, het, is al, het schiet op eh, in dat opzicht. Eh, maar is dat iets eh, ook voor jou om toch uit te proberen? Italiaans proberen te gaan zingen? Maar, ja, ik zou eerder in het Duits gaan, denk ik. Toch wel? <laughs> dat Marcus nog leuk vinden, denk ik. Als, maar dan denk ik, gezien jouw literaire staat... dat je dan iets met Goethe gaat doen. Of, ah, waarschijnlijk meer Bertolt Brecht. Oh <laughs> ja, dat, dat, is ook een, eh, dat is ook iets eh, wat, eh, wat zou kunnen. Maar de literaire kant, we hebben het erover. Um, Bertolt Brecht, lees jij dat? Ja, zeker. Er zijn ook heel veel bekende liedjes die jij ook kent... die uh, eigenlijk van Bertolt Brecht zijn natuurlijk. Zoals Make ja, ja. en uh, Alabama Song van ja, Van de Doors ja. Ehm, ja. klopt. zijn, ehm, zijn heel veel liedjes die de populaire muziek ingekropen zijn door Bertolt Brecht. Maar zou, zou jij ook iets... want ja, ik bedoel, de eerder genoemde PM Bond... Eh, die heeft een heel verhaal eh, rondom Ernest Hemingway uitgewerkt. En dan muzikaal eh, gezien. ze hebben hem af en toe echt uit die boshut in Loggen moeten slepen... <laughs> om, omdat hij anders continu door is gegaan. Maar zou, zou jij dat ook iets doen? op bijvoorbeeld, wat, wat, we net zeggen, Bertolt Brecht. Ja, hij is natuurlijk onmiskenbaar. Maar zou jij ook iets, iets kunnen doen van nou ja, je hebt Gerard Reven zou, zou ook een voorbeeld kunnen zijn. Ja, inderdaad. Daarom heb ik eigenlijk over, iets over Reven geschreven. Zeg maar. Dat wil ik dan ook wel graag, zeg maar. Zo'n literaire connection. want ik dat paal en Frank doen. Maar eh, ja. ik zou eerder denk ik kiezen voor eh, Samuel Beckett. Samuel eh, Beckett? misschien een concept EP van zou maken. Ja, wat, uh, wat trekt jou aan in hem? Dat is een, een geweldige absurdist. Dat was heel erg voor op zijn tijd. Ik ben ook mijn scriptie aan het schrijven over Beckett is een briljante schrijver. Die ehm, super serieus wordt genomen. Voor, maar het is meer ook een cultheld. Omdat hij eh, in de jaren 50, toen zijn werk schreef... had hij eigenlijk nog heel veel populariteit. Maar ja. uh, het barstte later barstte dat echt helemaal los. Ja, um, scriptie schrijven. Studeer jij dan iets eh, met, eh, eh, met literatuur? Ja, Engelse literatuur. Net zoals Fra Frank en Paul. <laughs> dat is niet te geloven. Dus, maar Samuel Beckett, volgens mij was dat een Amerikaan, toch? Of niet? Een Ier. Een Ier zelfs. En die is naar Frankrijk verhuisd. daar heeft hij ook nog in een verzetzaal gevochten in de Tweede Wereldoorlog. Ja. Hij wilde niet in dezelfde traditie staan als James Joyce en T.S. Eliot. Dus toen is hij in het Frans gaan schrijven. T.S. Eliot wordt aangehaald weer in dat verhaal van, Inderdaad. van Ernest Hemingway. Eh. ja, ja, zeker. Eh, maar daar was hij ook, ja, een soort van wederzijdse eh, volgens mij haat wel voor elkaar, ja. denk ik. maar ehm, ja, hij wilde niet in dezelfde traditie zitten, omdat hij ze eigenlijk zo geweldig vond. Dus wat hij deed, is dat hij vanaf... Had hij al van zichzelf op in dat... Nee, nee, nee, zeker niet. Hij had juist een, was heel ehm, ehm, ja, humble eigenlijk wel. Dus hij vond zichzelf helemaal juist niet zo heel erg baanbrekend. Dus hij ging in het Frans schrijven, zodat hij niet... Um, ja, zodat hij zich niet hoefde te vergelijken zeg maar, ook met, met T.S. Eliot en James Joyce... omdat hij dat de be, eh, de be all end all vond. Ja. En toen is hij zelf is hij in het, uh, zijn werken terug gaan vertalen in het Engels. Voor de Engelse markt ook. Ja, want eh, dat, dat is ook bijvoorbeeld bij, bij Frank Bond ook het geval. Ellen furnier is een pseudoniem van Frank Bond. Zeker weten, ja. En dat is ik weet niet of het een bestaande, bestaande iemand uh, is. Hélène Fournier eh, was een, eh, een, schrijver in de Eerste Wereldoorlog. Die is overleden in de, in de, in de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. Ja. Want, uh, boek uitgegeven. Ja, want Francis Alban Blake, dat is inderdaad een niet... Een, dat is een fictief personage. Ja, dat is mijn oude, mijn oude vriend Frans de Blaak. Is dat, ja, uh, Frans de Blaak. Ja, ja, ja. <laughs> Eh, je, zou, hè, want eh, Frank heeft dat ook nog, nog verteld tijdens zijn verhaal op, op de avond dat hij spels presenteerde in Piers. Van, eh, er zitten zoveel dingen eh, in mijn brein. Het is een beetje chaotisch af en toe. Eh, en er zitten dan personages in die, die moeten er dan op een gegeven moment uit. Ja, Goya van Go komt er ook nog aan. Ja, ja dat bedoel ik. Dus uh, dat, dat, <laughs> dat wou ik net zeggen. is de, maar jij blijft gewoon Jacob die Edward. maar jij ja, dan... promotionele doeleinden blijf ik wel bij één naam, zeg maar. Ja. Dan wordt het wel heel erg moeilijk om het te vinden. <laughs> moet je, moet je dus, volgens mij met een mijnwerkerslamp moet je er doorheen komen. <laughs> met al die personages. Maar het is, zou bijna zeggen, wilde echt de Frank Bond opstaan. Eh, maar goed, eh, ja, het is een beetje flauw. Maar, ah, eh, maar het is wel heel creatief bedacht, vind ik eerlijk ja, gezegd. Absoluut. Dus, ehm, we gaan op naar het nieuws van 9 uur. En dat doen we met een nieuwe single van Wolfie. Wolfie is ja, iemand die dakloos ooit geweest is. En dit is iets wat na een relatiebreuk is gekomen. En dat nummer dat heet Vertrouwen. van mijn fouten met jou Ik kan niemand meer vertrouwen En je troost me maar je schouders zijn koud Je wil niet meer van me houden Het maakt niet uit waar ik nu ga sta Want ik ben nu weer alleen Het valt me zwaar om je te laten gaan Maar ik zie alleen problemen Ben in de stad en ik blijf daar tot laat Vertrek waarschijnlijk niet alleen Het maakt niet uit waar ik ga sta waar ik vanavond sla Kan niemand meer vertrouwen En je troost me maar je schouders zijn koud Je wil niet meer van me houden Ik kan niet meer op je bouwen Ik kan niet meer op je bouwen Ik leerde van mijn fouten met jou Ik kan niemand meer vertrouwen Ik kan niemand meer vertrouwen laat ik in het midden We hebben onze weg niet kunnen vinden En ik zie je nog steeds staan in het licht Ik denk nog aan je, maar niet minder En ik zie je nog steeds naast me liggen Maar het enige wat ik me nog herinner Ik kan niemand meer vertrouwen En je troost me, maar je schouders zijn koud Je wil niet meer van me houden Ik kan niet meer op je bouwen Ik kan niet meer op je bouwen ik leerde van mijn fouten met jou Ik kan niemand meer vertrouwen Ik kan niemand meer vertrouwen Het maakt niet